Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Iran trekt zich volledig terug uit het internationaal atoomakkoord. Het land voelt zich niet langer verplicht zich te houden aan de afspraken over het verrijken van uranium... na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS. Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens zou kunnen ontwikkelen. Vorig jaar zegde Iran het akkoord al gedeeltelijk op... nadat de VS eruit was gestapt en de sancties tegen Iran had opgeschroefd. Iran zegt nog wel te willen samenwerken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minister Blok van Buitenlandse Zaken overlegt met de VS en andere landen over de militaire missie in Irak. Het Iraakse parlement wil van de buitenlandse troepen af na de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal en een Iraakse militieleider. In Bagdad zitten drie tot twaalf Nederlandse trainers die helpen bij de opleiding van Iraakse commando's. Bij de aanval op een Keniaanse legerbasis door de terroristische organisatie Al-Shabaab zijn drie Amerikanen omgekomen. Het gaat om een militair en twee medewerkers van het ministerie van Defensie. De Keniaanse basis, die afgelopen ochtend werd aangevallen, wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor antiterrorisme operaties en trainingsmissies. Het was de eerste keer dat Amerikaanse militairen in Kenia doelwit werden van een aanval van Al-Shabaab. De aanslag heeft niets te maken met de spanningen tussen Iran en de VS. Al-Shabaab is een Soenitische organisatie gelieerd aan Al-Qaeda waar Iran niets van moet hebben. Bij een zwaar verkeersongeluk in de Achterhoek zijn een dode en twee zwaar gewonden gevallen. Twee auto's botsten vlak voor middernacht op elkaar op een provinciale weg in de buurt van het dorp Geesteren. De omgekomen inzittende zat in een auto die na het ongeluk in brand vloog. De twee zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer, veel bewolking en mogelijk wat motregen. minimaal vannacht rond 5 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog met smiddags wat zon en ongeveer 7 graden.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day day day day day day day day day day day day, day, day, day. for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election. African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. way of life. Meet your inner time.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 Walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was a girl, now I know it's true. I'm dead when you walk out the door, hey babe, I'm hooked on you.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 Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. but you're got late. van de winter.